Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël gaat familieleden deporteren van mensen die ze zien als terrorist. Een wet die dat regelt is aangenomen door het Israëlische parlement. Betekent dat ook mensen met een Israëlisch paspoort kunnen worden uitgezet naar bijvoorbeeld Gaza. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Dat eh, zo'n familielid eh, openlijk eh, steun heeft betuigd aan de daad van degene die de terroristische daad heeft gepleegd. Of daarvan van op de hoogte was en niet, in, niet kans heeft gezien om de autoriteiten daarvan op de hoogte te stellen. Dus er is wel een drempeltje. Maar tegenstanders vinden die drempel veel te laag. Vooral omdat er geen rechter naar hoeft te kijken. De uitzetting gaat via een speciale commissie. Die wordt geleid door een minister. De ontbossing in de Amazone ligt op het laagste niveau in jaren. Afgelopen jaar verdwenen dik 6000 vierkante kilometer aan bos. Dat is 40% minder dan het jaar daarvoor. Vorig jaar kreeg Brazilië een nieuwe president... en hij zei al dat hij de natuur beter wilde beschermen in de Duitse politiek is een lekkere soap bezig. Twee van de regeringspartijen liggen overhoop met de derde. De leider van die partij was de minister van Financiën... maar hij werd gisteren ontslagen en vervangen. Zijn partij dreigde daarom ook de andere ministers terug te trekken... maar één van hen heeft daar geen zin in. Hij wil door en is daarom uit zijn partij gestapt. Oud-wielrenner Laurens ten Dam heeft een nieuwe job. Hij wordt de bondscoach van de Nederlandse vrouwen. Dat wordt ook wel de lastigste baan in het wielrennen genoemd. Ons land heeft nogal wat toprensters. Die rijden het liefst allemaal voor eigen succes. Dus de bondscoach moet ervoor zorgen dat ze ook elkaar willen helpen. Dat is niet makkelijk, denkt ten Dam. Ook omdat hij zijn rensters maar weinig zal zien. Er zijn maar twee kampioenschappen volgend jaar. Want te Spelen is natuurlijk één keer in de vier Dus het EK, WK praten we dan over. Ja, kijk, eh, die andere 50 weken zijn ze gewoon bij hun ploeg. Dus ja, mijn taak is vooral om in die twee weken een zo goed mogelijke ploeg te smeden. En, en te zorgen dat de afspraken die we maken worden nagekomen in de koers. Bij het laatste WK liep dat voor geen meter. De Nederlandse vrouwen waren topfavoriet, maar meer dan plek 5 zat er niet in. En veel mensen zeiden dat het lag aan de slechte onderlinge verhoudingen tussen de rensters krijg je het weer nog. Een grijze dag met alleen in Limburg wat opklaringen. Met misschien zon. Het wordt max 6 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits lost geleidelijk aan op, maar op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... sta je voor knooppunt Eemnes een kwartier in de file en dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht en op de A10 staat het vast voor knooppunt De Nieuwe Meer... op de ring zuid van Amsterdam richting Den Haag en Rotterdam.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 in the dark It's raining in the park, but meantime Sound of the river, you stop and you hold everything A band is blowing Dixie, double fall time You feel alright when you hear the music inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain and hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south on down south London town Check out Guitar George He knows all the chords But he's strictly rhythm He doesn't want to make cry or sing It's guitar is all he can afford.